Hij overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Carlo's ouders vroegen de verdachte vooral om duidelijkheid te geven over wat er precies gebeurd is die avond. Eén vraag heb ik nog wel voor de verdachte. Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Ik hoop dat ik ooit dat antwoord nog eens krijg. Als je hoort en leest dat er zoveel aanwezigen waren die bewuste nacht. En van alles hebben gezien. Maar dat niemand zich ook maar iets kan herinneren wat er met Carlo is gebeurd. In de zaak staan zes jonge mannen terecht. Bij een controle op een parkeerplaats langs de A1 heeft de politie 500 kilo kook gevonden in een vrachtwagen. Gebeurde dinsdagnacht. De Belgische chauffeur van 36 is opgepakt. Hij wordt verdacht van drugsmokkel. De rechtszaak tegen de nieuwe verdachte in de moord op Peter R. de Vries is zo net begonnen. Onder meer een poll die gisteravond aan Nederland is uitgeleverd staat voor de rechter. Mijn collega Remco Andringa is erbij en vertelt waar ze van worden verdacht. Een Poolse verdachte zou de liquidatie hebben gecoördineerd en opdrachten hebben gegeven aan de uitvoerders. Twee andere mannen zouden onder andere een filmpje hebben gemaakt toen Peter R. de Vries was neergeschoten en eh, die beelden ook snel hebben verspreid om de schok te vergroten. Tegen twee andere verdachten die de misdaadverslaggever zouden hebben vermoord is eerder al levenslang geëist. En de auto van deze zanger gaat onder de hamer. I want to break free. I want to break free. Freddie Mercury van Queen. Hij reed tot zijn dood in 1991 in een Rolls Royce. En die wordt nu geveild. De opbrengst gaat naar een stichting die geld inzamelt voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in het Oekraïnse Lviv. Die stad is door de oorlog met Rusland kapotgeschoten. Het weer, eerst grijs, overal regenachtig. Vanmiddag wel wat meer opklaringen bij 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijden nog wat langzaam op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Amsterdam-Zuidoost een kwartier vertraging.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 It's coming. without a sound Lose sight of the ground and throw around Never thought that you wanted to bring it down I won't let it go down till we torture ourselves And everyone knows I'm in over my head Over my head Eight seconds left in over you're mad, she's on.